9 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij een zware valpartij in de ronde van Polen is wielrenner Fabio Jacobsen zwaar gewond geraakt. Poolse media schrijven op basis van de rondearts dat Jacobsen in levensgevaar verkeert. Zijn wielerploeg heeft dat nog niet bevestigd. De Nederlands kampioen werd vlak voor de finish door landgenoot Dylan Groenewegen in de boarding geduwd... waarna Jacobsen hard tegen de finishboog klapte. Groenewegen werd na de finish gedisqualificeerd. Het dodental van de explosie in Beirut gisteren is opgelopen tot 135. Er zijn zo'n 5000 gewonden. Er worden nog tientallen mensen vermist. De Libanese regering heeft voor de komende twee weken de noodtoestand uitgeroepen. De Verenigde Naties waarschuwen dat de humanitaire hulp aan Syrië in gevaar kan komen... nu de haven van Beirut enorme schade heeft opgelopen. De Libanese haven wordt gebruikt voor de afhandeling van hulpgoederen. Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maasluis is in het ventilatiesysteem het coronavirus aangetroffen. Staat volgens de Volkskrant en één Vandaag in een vertrouwelijk rapport van het RIVM. Eind juni raakten 17 van de 21 bewoners van het verpleeghuis besmet. Er gold op dat moment een streng bezoekbeleid en het personeel droeg chirurgische mondkapjes. Daarom besloot de GGD Rotterdam het moderne luchtsysteem te onderzoeken en daarin werden virusdeeltjes aangetroffen. Als bericht klopt is het voor het eerst dat luchtcirculatie als verspreider van het virus wordt gezien. Toeristen die naar de Canarische eilanden komen... worden door de regionale autoriteiten verzekerd tegen de kosten... in ieder geval ze besmet raken met het coronavirus. Een Spaanse verzekeraar dekt een vervroegde terugvlucht en medische kosten. De regeling geldt niet voor toeristen die al voor vertrek wisten dat ze besmet waren.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 zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en You Say happiness exists, but you're not sure where it goes. you don't know how you feel, but you're getting real close. myself cause I miss your ringtone. You say you're still around, but I'm done and I need to know.